Radio 501 presenteert... De Horense Stadfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview. Stadfeest Recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Laya and the Shakers. Bob Marley Experience. Easy Go. Stetson. Engel. Used. Cirque Valentine. En Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Dit is jouw weekendopening op Radio 501. Lang gebeurd un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau à l'encre bleue d'un vieux stylo au bord de l'eau je t'ai qui un mot rien qu'un oiseau qui me surveille je passe à toi bon baiser de Marseille je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid L'homme se bat pour gagner sa vitesse, Où le soin au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. qui me surveille Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu y payais. Tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener. De con ella. uur geweest. Goedemiddag, dit is Radio 501 en dit is het openingsuur van de 14e editie van de Hoornse Stadsfeesten op Radio 501. En mijn naam is Rogier van Diesveld en ik ben in jouw radio tot 2 uur. De officiële opening van de 14e editie van de Hoornse Stadsfeesten 2012 is vanavond op, om uh, eh, 8 uur. Ja, om 8 uur op de Rode Steen. En dat wordt gedaan door wethouder Westenberg. Ik neem je de komende twee uur mee eh, door een muzikaal landschap met daarin muziek van muzikanten die voorgaande jaren optraden op de Hoornse Stadsfeesten en ook van muzikanten die dit weekend zullen optreden. Ook draai ik eh, muziek van de Little Town Music Walk die een aantal weken geleden in Hoorden werd gehouden en ook eh, muziek van muzikanten die op de Radio 501 Vader Jacob steeds hebben gestaan. Ik ben dit uur eh, met mijn eh, zomerhit tip van Moussouti Les eh, begonnen. En dat heet Bon Bezer de Marseille. En hou het in de gaten, want ik denk dat dat de grote zomerhit gaat worden dit jaar. En morgenavond om half tien tot half twaalf speelt Elio Pace in de, eh, even kijken, op de Rode Steen speelt hij op de main stage. En hij is ook live te horen op Radio 501. Dat wordt meteen live uitgezonden hier op Radio 501. Van Elio Pace eh, ga ik zijn grootste hit draaien. En dat is op dit moment de hit die eh, voor de jaren uitkwam geloof ik. Addicted to the Phone. just a dick! 501 met de Hoornse Stadsfeesten 2012. Ik heb een nummer van DOG, D-O-G, voorheen Love Poison. En het nummer heet Rock'n'Roll Machine. dat was de groep Dog, of Dog moet ik misschien zeggen. Ik weet begon niet hoe je het uitspreekt. Eh, een tijdje geleden, dat is alweer, uh, nou, misschien een, een, een jaar alweer, uh, op Main in de Kerkstraat speelde GT Nero en het nummer wat ik van hun heb... lessons van Gigi Nero. Eh, Jules Mescalin, eh, daar heb ik een nummer van nu. En die speelt vanavond om uh, eh, 9 uur in de Weeshuistuin. En dat doet hij akoestisch. Waarschijnlijk is hij dan alleen. En dan heet hij Jules Otto. Dit nummer heet Don't Break My Heart in Two. say she gotta go alone. Every time she went, she said wait. she didn't come home. Oh, I feel so sorry. Oh, what you have done. just can't stay. vanavond om 9 uur in de tuin En dat is achter de Maria Kapel. En daar kun je Jules Otto eh, live bewonderen vanavond. We gaan wat mededelingen doen eh, over de Hoornse Stadsfeesten. En er zijn eh, in Hoorn diverse locaties waar je terecht kan. Twaalf podia van de Stadsfeesten die staan over de hele binnenstad eh, verspreid. En het hoofdpodium bevindt zich op de Rode Steen. Meer informatie kun je vinden op www.hoornstadsfeesten.nl en wwwradio En daar zal je steeds updates zien, ook video-updates op radio Iedere maand was eh, het afgelopen seizoen Café Chantant te horen op Radio 501. En vandaag kun je naar Café Chantant eh, en Café Chantan die is dan vanavond eh, van 8 tot 11 in de Statenpoort. En dat is tegenover de HEMA. Dat is namelijk eh, het oude stadhuis. Vanavond in de openingsavond van de Hoornse Stadsfeesten. en ter gelegenheid van is er op, even kijken... Vanavond, ehm, ja, ter gelegenheid van de Hoornse Stadsfeesten en de opening ervan... is er vanavond van 6 tot 12 een nachtmarkt. Die begint om 6 uur vanavond, duurt tot 12 uur vannacht. En je kunt naar vele gezellige verlichte kramen op de Gouw en de gedempte Turfhaven. En op de nachtmarkt eh, vind je veel uiteenlopende artikelen. Eh, straks meer informatie. Radio 501 presenteert... De Horense Stadfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview mooiste recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Laya and the Shakers. Bob Marley Experience. Easy Go. Stetson. Engel. Used. Cirque Valentine. En Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. En een tijdje geleden, dus alweer een paar jaar terug, was eh, Erik Brace en Piet Cooper hier. Dit is Omar's Blues. Omar in his pockets and then He said I got some good news and bad news my friend. bad news is bad, let's skip over that. Good news is good, but it's a trifle thin. It's a trifle thin. It's a trifle thin. You said the good news is good, but it's a trifle thin. You said I've asked all around, and nobody knows. Where in the world the wind goes when it blows? how in the world it does what it does?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 The good news is good, but it's a trifle thin. Eric Braze en Pieter Cooper en volgens mij speelden zij in 2008 op het Kerkplein op de Horense Stadsfeesten. Dit zijn Pip en Ruth uit de streek en het nummer heet Free. Wake up every morning, usually at the same time eat a sandwich or some fruit. And then I started to feel fine. And then I need to go to work because I must pay the bills. But where I really wanna be is somewhere out there in the hills. And one thing we know for sure not everything is going the way we want. But think about a positive side that gives you the strength to fight. Well, this is just an ordinary day. I do my daily routine, but I don't feel okay. I wanna have the feeling that I'm useful and I'm one of a kind to get all those bad thoughts out of my mind. And I just wanna be free. just wanna be free. never know what the next day will bring us, so oh no. And it would be very nice to get in a good flow and try to stay positive. Ooh, in every kind of way. To get it, you don't end up on an endless exitless highway. And one thing we know for sure not everything is going the way we want. But think about a positive side that gives you the strength to fight. Well, this is just an ordinary day. I do my daily routine, but I don't feel okay. I wanna have the feeling that I'm useful and I'm one of a kind to get all those bad thoughts out of my mind. suddenly I realize I'm not allowed to complain because, in comparison with others, all these thoughts of me are insane. This is just an ordinary day. I suddenly feel free. And I Jullie, at the same time Eat a sandwich or some fruit Live vanuit de binnenstad van Horen Vanuit de binnenstad van Horen Dit is Radio 501 dit, dit, is, um, is een nummer die uh, uh, gaat over uh, eigenlijk geilheid. sorry de, om het eh, zo cru te zeggen. Mag, maar, mag dat wel op de radio? En eh, het gebeurde in een trein. Nou, vrij lang geleden. Hey, Train Seat Love. Standing on a platform at a station in the distance I can see a train. I get in and I sit beside a lady, but I only catch a short glimpse of her face. The train pulls off, the carriage starts a rocking. I can feel the gentle brushing of her leg. Oh God. My first reaction is to break contact but that fills my mind and body with regret. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy, but I just don't care. I must have had a number, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. our contact is quickly reestablished. And through her loosened blouse, I spy her breast. Firmly it moves to her breathing. Oh, the situation's almost too intense. A sudden jolt parks us for a second. But this time I know we both can feel uh, the warm, tender body contact that we both are attempting to conceal. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy, but I just don't care. I must have had a hundred, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. Well, as my heartbeat rapidly grows stronger, I notice that her face has gone all red. I stand up, I can't take this pain no longer. Too many thoughts are circling my head. I walk towards the doorway, but she follows. And while standing face to face, the train arrives. We smile and take one last look at each other before we part with a twinkle in our eyes. For it's another true train seat love affair. My friends all say I'm crazy but I just don't care. I must have had a hundred, but I still don't dare to chase this fantasy of mine. Deze opname komt eh, van het Radio 501 podium tijdens de Arwin en Tobit Show een aantal jaren geleden. Twee jaar terug geloof ik alweer. Het was Chris James en Laura Rij en het nummer heet Train Seat Love. Eh, ook op het podium hier eh, bij Radio 501 zijn, is de band, ik moet zeggen, de band Please geweest. En het nummer van hen, wat je nu hoort, heet two, uh, nee, 200 dollars. Ik wou zeggen 2000, maar 200 dollars. She cost me 200 dollars. Spending time on the phone. I lost my mind. all good, do not to ask how I'm feeling. It's the master of moves making the fastest appearance. Feel the all imperial, lyrical lyrics. I'm cracking it fresh, bro is the best. Rhyme you all stay change in a moment or less, but this moment is blessed. The bass goes to your chest. Ask yourself, do you want to it? Yes, like yes, we can. Yes, we can. We try to make it big, we do the best we can. But unless we can't invest in man, that'll go and get the highest interest he can. Do the best we can, wanna play overseas. And yo, we're pleased, want that name on your tees for one day at the least. So the love and the peace, you peeps just relax and listen to please, cause they don't see us, no, they Zij hebben een tijdje terug ook al eh, op het podium gestaan eh, bij de Hoorde Stadsfeesten. De band Rarely Alive. En dit nummer heet Sammy. hele team eh, van Radio 501 is op het ogenblik druk bezig in de binnenstad om alles mogelijk te maken. Dit is Tetson Music Money Madness. me that you're sorry, but you know that's not really true. You tell me that you got regrets, but ain't that bullshit too? Spare me all your tears, I don't mind your unhappiness, and I'll be chilling out, cause I'm really done with stress. A nice hot shower is the best remedy to anything. Down in your tears, and the water will take every little thing. Even a get a, a cleaning of your room, it will definitely be better. fuck me all the nonsense. Go and eat your own advice. And if you wanna get physical, well, I want you to be nice. And don't act like some goddess, although you look like one. The music, money, madness, and it's only just begun. And a nice hot shower is the best remedy to anything. Down your tails, and the water will make every little thing seem a little better. Of cleaning on your own, it will definitely be better. en die speelt ook op de Hoornse Stadsfeesten. En kijk even op uh, en dan kan je zien waar ze spelen. Epson Moon van Sean Taylor heb ik nu voor jullie. En die heeft laatst gespeeld bij de Little Town Music Walk in eh, Huis Verloren. Just as grass that grows in the mouths of the dead I love that blossoms on the sacred bed ourselves in absinthe before the moon. When the starlight's answer to the lovers tune. Life festival skies are just like your eyes, ocean blue. And breath against breath, love against death, flesh against flesh. These hope for all the rest. feels like it will never end. And the love you bring, it is heaven sent. And starlight shatters deep into the summer night. morgen tussen 12 en 2 ben ik er weer. Eh, ja, ik ben er nog een uur hoor, maar morgen ben ik er ook. En dan speelt die item live in de studio. En dit is die item, Excuse Me for Being a Hypocrite. sing. For someday I might as well. morgen zijn ze tussen 12 en 2 in de studio hier live. Dan gaan ze wat spelen en ze zullen waarschijnlijk ook even voor de microfoon komen voor een klein praatje. Eh, I I C dat is van Martial Mouse en daar gaan we naar luisteren. Het duurt, nou, 4,5 minuut, maar wel lekkere muziek. lost in shame, lost our goal, lost our aim, substituted it with faith. Mouse. ze zijn de plaat via je over geweest met dit nummer. Eh, de Riffers die bestaan niet meer, maar speelden vorig jaar wel op de stadsfeesten. Eh, het nummer van hen, wat ik hier heb, van hun cd, de Boston Red. sin swallowed up all he found. It was 48 hours till Lonnie came around. Bring back the Boston rag. Tell all your buddies that it ain't no drag. loslaten. Je moet het loslaten. En hou eens op met dat getik. Voordat je nou echt getikt wordt van de stress. Ga naar mentaalvitaal.nl voor tips en training. Mentaalvitaal.nl. Doet je goed. Geliefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is. www.kamagraverkoop.nl Droom jij van een carrière op de radio?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 Maar u hoeft er niet mee akkoord te gaan. Het wettelijk maximum is namelijk 2,3 Maak bezwaar tegen een te hoog huurverhogingsvoorstel per 1 juli. Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daar onder donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501. Radio 501 presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadsfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson, Engel... Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Pace. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. terug in het tweede uur. We zijn bezig met de Hoornse Stadsfeesten 2012. En dat is alweer de 14e editie. Ik draai tot twee uur muziek van verschillende artiesten die ooit op de Hoornse Stadsfeest hebben eh, gespeeld. En ook van de artiesten die dit jaar zullen spelen. Ik begon de tweede uur met S.I. Please van Fast Countenance. En op zondag om half vier s middags speelde 12 Bar Blues Band op het Koepersplein. En van hen hoor je nu Everybody Makes Mistakes. Brigitte. that was you. gaan weer wat eh, mededelingen doen over de stadsfeesten. Want dat is toch wel eh, belangrijk om even op de hoogte gehouden te worden. Eh, de rapper Engel is er ook tijdens de stadsfeesten. En die was ooit de dichter van een, Horen, de stadsdichter van Horen. Ter gelegenheid van zijn tiende cd zal Engel in verschillende... Even kijken hoor. Dus hij zal tien verschillende podia betreden zelfs. En Engels Flash X worden ze genoemd. Die worden nog geheim gehouden, maar twee locaties heeft hij bekendgemaakt. Op zaterdagavond van 8 tot 9 is hij op het podium Nieuwland. En op zondagmiddag komt hij op de Vader Jacob Steeds hier bij Radio 501 in de studio. Op de andere podia eh, duikt Engel steeds onverwachts op eh, voor twee of drie nummers. Dus houd in de gaten. Hij schijnt het eh, via tweets bekend te maken. vrijdagavond 15 juni, dan worden de stadsfeesten geopend om 8 uur en de sluiting is om 12 uur s'nachts. Zaterdag 16 eh, juni is het eerste optreden om 12 uur s middags en er wordt afgesloten om kwart voor 1 s'nachts. En zondag 17 juni is het eerste optreden om 11 uur. En om 12 uur worden de stadsfeesten afgesloten en dat is 12 uur s'nachts. Op de Rode Steen is er, van zondag, even kijken hoor, is er zondagochtend vanaf eh, half 11, ja, van half 11 tot 12 uur is er een kerkdienst dat voor de liefhebbers die daar ook graag heen willen. Live vanuit de binnenstad van Horen. de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Ik ben een boerenjong. Kom van het platteland. Heb min of meer alleen verstand. En dan ben ik toch zo ontzettend zat. Dus ik ben verhuisd naar de stad. Ik musea, ja, wel iedere dag. Maar dat is uiteindelijk toch ook een straf. Alleen maar schilderijen of een mummie in een graf. Nou ja, ik ga het heel snel zien. Ook heb ik daar ik ook heel snel afgeleerd. Want als ik wat zei, verstonden ze me weer verkeerd. Ik woon daar nu een maand of twee en ik kan zeggen, het valt bepaald niet mee. Toen overdag, ik zocht een baan etageraam. Zie ik alleen maar van die kantoorbanen staan, nou ja, ben toch niet gek? Daar heb ik toch geen handen voor gekregen? Ik wil niet zitten, ik wil bewegen. Ik wil gras, wind, blubber, stront en regen. En s'avonds loop ik graag wat over straat. Er is geen mens die tegen me praat. Soms zeg ik toch gewoon maar hey. Gewoon om te kijken hoe dat dan gaat, nou ja. Dan kijken ze je aan met een blik. Zo van eh, ben jij helemaal niet goed, snik. Ik ben alleen. De stad en ik. primavera schaam. to remember it all start. Geluk, eh, Die speelde vorig jaar in de Oosterkerk op de Hoornse Stadsfeesten. Dit nummer heette Boerenjongen versie 1.2. Love and Cigarettes. Dat komt bij Stetson vandaan. En Stetson staat ook op de Hoornse Stadsfeesten. Ga even kijken op de website hoornsestadsfeesten.nl waar zij spelen. I'm a begging you to leave my mind, but take your time, oh, baby. I ain't got no lyrics, I'm without words on an island, stars in heaven. steeds naar Radio 501 en dat gaat allemaal over de Horense Stadsfeesten. Daar zijn we mee begonnen om 12 uur en we gaan door tot 12 uur vannacht. En een band ja, die eh, begonnen is bij Radio 501 hier in Horen. Dat is super, eh, nee, dat is uh, We Cook It Fire en het nummer wat ik hier heb, dat heet Superstar. was een van hun eerste hitjes. En die spelen ze niet zoveel meer live, maar wel op Radio 501. man. Veel mooie muziek gemaakt inmiddels, want ze hebben alweer wat op cd gezet. En ze hebben al diverse nummers hier live bij Radio 501 gespeeld. Jules Meskelin, daar komen we weer even bij terug. Dat is de band van Jules Otto en die speelt vanavond in de Weeshuistuin. Dit nummer heet Rudy. Rudy. Rudy put his hair He wants to go downtown. favorite bar. De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview mooiste de recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Lila and the Shakers. Bob Marley Experience. Easy Go. Stetson. Engel. Used. Cirque Valentine. En Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Ja, een Engel is er morgen ook. En eh, vanavond geloof ik al. Maar Engel die eh, komt op 10 podia door de hele stad heen met zijn uh, flash noemde hij het ook weer? Geen flashbacks. Nou, in ieder geval, daar kom ik nog wel even op terug. Average Joe heb ik hier van Engel en Just. En daar gaan we eventjes lekker vijf minuutjes naar luisteren. Ik ben die Average Joe, oh, oh. doe mijn dingen, ik bewandel mijn wegen. En doe maar lekker gebal, oh, oh. ben je zonder masker bang om te spreken. Ik ben die average Joe, oh, oh. Doe mijn dingen, ik bewandel mijn wegen. En doe me lekker gewoon, ben je zonder masker bang om te spreken? Yeah, just here. Ik kom zo ruig als een eten. Fuck, ik kan dat niet zeggen met een zuiver geweten. Nee, ben overduidelijk Zeeuws. Kat uit de boom Kijk stijl. Gast die van flamboyant gedrag een hoofdpijn krijgt. Snap je? Doe maar normaal man. Roepen om aandacht doe ik liever een joggingbroek dan een maatpak. Karakter van een muurbloem. Duur doen is voor mij puur moeilijkheid en voegt geen charme of shoot toe. Oh. ik ben die gast die een pakje per dag pakt. Met daarom praktisch geen money op zijn bank pas. Oh. Die gast die kikt op het van chicks en zich een maand later plots in een relatie bevindt. Hallo, dus durf contact te maken met je grote bek. <laughs> Nee? Of moet ik eerst een keer nou homo zeggen? De scene is te lief, ik zeg de scene is te stoer. Ik doe niet meer naïef en roep dus precies wat ik voel. Precies wat ik voel. Ik ben die average Joe, oh oh. Doe mijn dingen en ik bewandel mijn wegen. En doe me lekker gewoon, oh oh. Ben je zonder masker bang om te spreken? Ik ben die average Joe, oh oh. Doe mijn dingen en ik handen bewegen En doe maar lekker gewoon oh, oh. ben je zonder masker bang om te spreken <laughs> Ja ik rap ook yo, yo, yo. Al een jaar of tien, elf, twaalf Dit is maand te zien van geld Tja, wat heb ik eraan verdiend? Misschien een baantje hier en daar en een paar tientjes En oh ja, mijn clip op tv en misschien een keer of twee mijn liedje bij geel Belen. Yeah. Shit, ik doe me lekker gewoon. Nou, jij bent better de Boon, ik ben die average Joe. Hallo. Ik ben die jongen achter in de klas met een tekstboek en een zooi bandjes in zijn tas. Hallo. Ik ben die jongen lam de bar die zijn best doet bij dat meisje die te schattig lacht. Hallo. Yeah, ik ben die jongen die je mag en dat type dat je haat uit het diepste van je hart. Hallo. Vervelend hè, nog steeds mezelf. Gewone doet, aangenaam, Steven Engel, what up? Ik ben die average op, Doe mijn dingen, ik bewandel mijn wegen. En doe maar lekker gewoon. Oh, oh. Nu ben je zonder masker bang om te spreken. Ik ben die ja op. Doe mijn dingen, ik bewandel mijn wegen. En doe maar lekker gewoon. Oh, oh. Nu ben je zonder masker bang om te spreken. De rapper Engel die zal tijdens de stadsfeesten uh, ter gelegenheid van zijn tiende cd 10 uh, acts uh, organiseren op tien verschillende podia. Dit is Beans and Fatback. All I Think About You. Four o'clock in the morning Can put my mind to rest I ain't slept for ages Feels like I'm slowly losing See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first place. You should be here beside me, cause all I think about is you, the way you move me. I think Luister naar Radio 501, naar de opening van de Stadsfeesten, de 14e editie. En de Stadsfeesten worden vanavond om 8 uur officieel geopend, op het Rode Steen moet ik zeggen. En ehm, dat gaat gebeuren door wethouder Westenberg, geloof ik, dat die heet. Uh, Erik Brace en Pieter Cooper, die zijn in uh, eh, 2008 in horen geweest op de Stadsfeesten. En dit is I Know Better. Oh, must have left some stones unturned, or could be quite a few. There's a lot I've overlooked or never knew. There's some things you learn while getting burned, don't feel good at the time. Playing by your set of rules pretending that you'll never lose. Oh, and I know better now. I know better now. It just took a while to figure out. There's so much to take for granted. tides will turn, no one can tell. Some wise men knew who played the blues that no one's hardly heard. The high cost of fooling yourself, not mentioning everyone else figure out for us. Brace en Peter Cooper. Ze speelden toen op het Kerkplein en daar heb ik deze cd meteen aangeschaft bij hun. En eh, ja, daar was u nu getuige van. Pip en Ruud, die komen uit uh, Hoogkaspel of Bovenkaspel, in ieder geval uit de streek. Dit heet Live to Enjoy. Life is a gift that everyone gets. You better naar radio 501nl 1, 2, 3, 4. Ja, we zijn al eh, diverse keren in de Hoornense eh, studio geweest van Radio 501. En heb ik het over Sirik Valentijn. En het nummer heet All The Boys. Dat is hier live ingespeeld. Serk Valentin en die spelen ook op de Hoornse Stadsfeesten dit jaar. Great Day heet het nummer, dat is van de Shiner Twins en die hebben gespeeld met de Little Town Music Walk een aantal weken geleden hier in Horen. We zijn aan het eind gekomen van dit openingsprogramma. Straks van 2 tot 4 zijn Dave en Alex er voor jullie. En ik ben er morgenmiddag om 12 uur weer. En ik sluit vandaag af met Soulman van Engel en Onno Smit. Tot morgen. Zet in de playlist, chill ik hem keihard op die back in the day shit ik wil die blazen, zo claps en basskicks Otis en James en zo van de Temptations oh. En ik zeg niet, vroeger was alles beter Maar luister zelf eens naar Ray en Sammy Davis Franklin en Mayfield, Sam en Marvin Gaye Legendes, je kent ze nog, check de Hall of Fame is Yeah, en dat is ver voor mijn tijd Want ik ben opgegroeid met hip-hop als Dela en Tribe KRS, dat zijn facts en rappers als Nine En toen werden dromen voor mij werkelijkheid, yeah want nu zit ik te wachten, backstage ben ik de artiest die elke stap zelf neemt Werk hard en dat brengen we over, doe het met hart en ziel Ik zeg het, ik ben een soulman Ik Jij de best op het is meer dan een kwestie van doen Noem me een soulman, zakken voor een lekkere hoek Ouderwets, yes, that's on stoel groeide op met gevoel voor de bal. Gevoel voor klanken zonder gevoel dat het oefenen was. Ja, het was oefenen. Geen goed op de blues van mijn paps. Zodoende had ik weinig moeite met zang. Je gaf me een melodie, ik was een non-stop happy mee. Vraag me niet naar de woorden, ik kende die fucking tekst niet eens Nog geen walkman, ik trommelde op tafel Ze vonden het lawaai, maar deze boy vond het master Zo van rappen te bappen te bap Niks stilzitten, want dit ging me fucking gemakkelijk af Ramden op pannen, zo een nieuw recept voor soulfood Als de teksten in de beats en fatbacks kookboek Kwam het van ver, voelde die soul connection Want Marvin Curtis en L boden mij als Otis redding En ik doe het nu zelf als ik spin op een dopapiet En zeg het als Sam Cooke, Ronald oh, Blinger dan home to me Yeah Soul man, werk het best op gevoel Het is meer dan een kwestie van doen Noem maar een soul man Zakken voor een lekkere hoek Ouderwets, yes, net zo'n stoel Ik ben een soul man